In Wezup in Gelderland is de politie een pand binnengevallen waar zich een mogelijk drugslab bevindt. Twee mensen zijn aangehouden. De politie en brandweer kwamen naar het pand na een melding van rookontwikkeling. In drugslabs liggen vaak gevaarlijke stoffen. Daarom werden drie huizen in de buurt ontruimd. Wat er precies in het pand is aangetroffen en of het inderdaad om een drugslab gaat... wil de politie nog niet zeggen. Ook over de aangehouden verdachten geeft de politie nog geen informatie. Tienduizenden mensen zijn in de Moldavische hoofdstad Chisinau de straat op gegaan om hun pro-westerse regering te steunen. Volgens de politie waren er zeker 75.000 mensen bij de betoging. Ze hadden Europese en NAVO-vlaggen mee en riepen Europa. De Moldavische regering voert een pro-Europese koers en heeft ook het lidmaatschap van de Europese Unie aangevraagd. Sinds de Russische invasie in Oekraïne wordt in Moldavië gevreesd voor Russische pogingen om het land te destabiliseren. De 15e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Brandon McNulty. Bauke Mollema reed mee in de kopgroep en finishte als vierde. Komende dag is een rustdag in de Giro. Dinsdag start de Fransman Bruno Aimirai opnieuw in de roze leiderstrui. Het weer vannacht in het oosten en noordoosten kans op stevige buien. Overdag wordt het eerst nog 20 tot 24 graden. Later raakt het weer bewolkt met kans op buien en koelt het af.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 afraid for a lifetime that such as you would suddenly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 9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 都是。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 naturally. naturally.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 ولاد قاي يسعين غير الخاتش نيني عشمين ben بعد في معادلين يكون صفر قادم رمكو بكون كاين على ستار بيبي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 down